Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau naar 67 jaar. Het planbureau constateert dat nog veel vragen onbeantwoord zijn en dat met name jongeren er veel nadeel van kunnen hebben. Dat zit hem vooral in de marktwerking. Een deel van het pensioen wordt afhankelijk van de winsten op de beurzen. Minister Kamp van Sociale Zaken en de werkgevers zien in de doorrekening een steun voor het akkoord. Ze constateren dat verhalen over een veel groter koopkrachtverlies voor mensen die eerder stoppen met werken niet waar zijn. Noord-Holland trekt ruim 3 miljoen euro subsidie aan Beverwijk in, omdat de gemeente geen haast maakt met drie bouwprojecten. Volgens het provinciebestuur heeft Beverwijk zich daarmee niet gehouden aan de afspraken. De gemeente wilde de 3 miljoen gebruiken voor de bouw van een havendam, een zorgtreffpunt en een fietsenstalling bij het station. Volgens Noord-Holland komt het zelden voor dat subsidie aan een gemeente om zo'n reden wordt ingetrokken. Beverwijk is zeer verbaasd en wil van de provincie tekst en uitleg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een voorstel van president Obama afgewezen over voortzetting van de militaire inzet in Libië. Onder de tegenstanders zijn veel democraten. Ze zijn boos omdat Obama geen toestemming had gevraagd voor de bombardementen op Libië in maart. Toch zal de operatie geen gevaar lopen. De Amerikaanse rol in Libië is beperkt omdat de NAVO het bevel heeft overgenomen. De afwijzing van Obama's plannen wordt gezien als een symbolische nederlaag voor de president. Het is voor het eerst sinds 1999 dat het Amerikaanse congres tegen een militaire operatie stemt. De parlementariërs keerden zich tegen Bill Clinton toen hij militairen naar de Bosnische oorlog stuurde. Het weer. Vanavond klaart het overal op. Morgen bewolkt en van het zuidwesten uit af en toe regen of motregen. Maxima dan tussen 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A6 van Muiden naar Lelystad tussen knooppunt Almere en Almere Buiten-Oost 4 kilometer. Dus is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is daar helemaal dicht.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 We cannot, we cannot allow that treason that be mine. We must, I must show them now. We don't need to lie. Haven't, haven't a doubt that we're in the right. If you don't look out, are you suffer their right. The heroes, the heroes return, and the royalty attend, while the angels. And why you see a 10 while the engine learn That's a pain, that's the engine learn That's the engine learn The heroes return And why you see a 10 while the engine learn That's a pain, in the engine learn Pain, in the engine learn Pain, in the engine learn right side, one side, one side, one gas go.